en hij heeft er alle vertrouwen in dat het werkingsmechanisme niet wordt verstoord. Verder zegt hij dat het vaccin ook snel kan worden aangepast als dat nodig is. Sinds gisteravond 9 uur mogen er vanuit Zuid-Afrika geen passagiersvluchten meer naar Nederland komen. Het kabinet heeft net als voor het Verenigd Koninkrijk een vliegverbod ingesteld vanwege een nieuwe variant van het coronavirus. In het tv-programma Op1 zei minister De Jonge dat Nederlanders in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk niet worden gerepatrieerd. Volgens De Jonge moeten mensen snappen dat reizen in coronatijd een risico is. Aankomend president van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft zich laten vaccineren tegen corona. Op tv was te zien hoe hij in een ziekenhuis het Pfizer-vaccin kreeg toegediend. Biden riep iedereen op om zich ook te laten vaccineren. Afgelopen vrijdag werd vicepresident Pence al ingeënt. Het is niet bekend wanneer president Trump zich laat vaccineren. Het instorten van de Morandi-brug in 2018 in Genua was het gevolg van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Dat staat in een rapport van vier deskundigen dat is opgesteld in opdracht van een onderzoeksrechter. Sommige pijlers van de brug waren de laatste 25 jaar nauwelijks nagekeken... en bij staalkabels was sprake van corrosie. Bij de ramp kwamen 43 mensen om het leven. In Velsen-Noord was het gisteravond onrustig door tientallen jongeren. Agenten werden bekogeld met glas en zwaar vuurwerk. Daarna werd de ME ingezet. De jongeren waren bij elkaar gekomen na een oproep op sociale media. In een noodbevel van de gemeente werden inwoners opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het weer, periode met regen, maar in de loop van de ochtend klaart het vanuit het noorden op.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 Christmas cards, hangovers, rigging up the lights, and finding a Christmas tree. The fifth thing at Christmas that's such a pain to me. Five months of bills, sending Christmas cards, hangovers, rigging up the lights, and finding a Christmas tree. The sixth thing at Christmas that's such a pain. lovers rigging up these lights. And finding a Christmas tree. The seventh thing at Christmas, that's such a pain to me. The Salvation Army. Facing my in-laws. Five months of bills. Standing Christmas cards. Oh, jeez. I'm trying to rig up these lights. And finding out these cards. Uh, you just get me a beer, huh? Well, we have no extension cords. Finding a Christmas tree, but nothing at Christmas that's such a pain to me. Finding parking spaces. Daddy, I want some candy. Donations. Facing my in-laws. I want some bills. Writing out those Christmas cards. Hangovers. Now why the to me. Batteries not included. No parking spaces. Buy me something. Get a job, you bum. Oh, facing the in-laws. Five months of bills. Yo ho, sending Christmas cards. Oh, jeez, look at this. One light goes out, they all go out. finding a Christmas tree. The eleventh thing at Christmas, that's such a pain. toilet paper. Turn huh? a flashlight on your fuse! Binding a Christmas tree. The twelfth thing at Christmas, that's such a pain to me. Singing Christmas carols. Sale TV special. Batteries not included. No parking. Charities. Gotta make them dinner. Five months of this.